Hij was ernstig ziek. Van den Brink was fractievoorzitter van gemeentebelangen in het Gelderse Putten... en van 2002 tot 2006 Kamerlid voor de LPF van Pim Fortuyn. Hij kreeg landelijke bekendheid als leider van de Nederlandse vakbond voor varkenshouders, de NVV. In die functie lag Van den Brink geregeld overhoop met de ministers van Landbouw, Brinkhorst en Van Aartsen... vooral over het mesbeleid... De overheidsbeleid zal volgens hem leiden tot het failliet van de varkenssector. Wien van den Brink was 64. De bouw heeft nog veel last van de economische crisis. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is de productie het afgelopen jaar met bijna 5% gedaald en de werkgelegenheid met 2%. Zo'n 9000 mensen raakten hun baan kwijt. Dit jaar verwacht het instituut dat nog eens 36.000 mensen hun baan verliezen. Dat komt doordat het aantal orders en vergunningen flink is gedaald. Zo worden er 16% minder nieuwe woningen gebouwd. Van 2001 tot en met 2009 hebben 30.000 stellen gebruik gemaakt van de flitscheiding om uit elkaar te gaan. Flitscheiding werd mogelijk door de invoering van het geregistreerde partnerschap. Iedereen kon een huwelijk laten omzetten in een partnerschap dat bijna kosteloos kan worden ontbonden. Beëindiging van een huwelijk door een scheiding kost altijd geld. Inmiddels is de flitscheiding niet meer mogelijk. Hij wordt in het buitenland niet erkend en een flitscheiding voorzag niet in een goede regeling voor kinderen. Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is in 2009 met 11% toegenomen ten opzichte van 2008. Het aantal steeg van ruim 49.000 naar 55.000. Dat heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt. Vooral biljetten van 50 euro worden nagemaakt. Wereldwijd nam het aantal ontdekte valse eurobiljetten toe tot 860.000, een stijging van bijna 30 procent. Het weer bewolkt, op sommige plaatsen sneeuwt het af en toe licht. Temperatuur loopt vanmiddag op tot rond het vriespunt. Daarbij waait een matige noordoostenwind. Morgen waait het iets harder, de zon schijnt dan geregeld en het blijft droog en het vriest licht.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 change plan. Don't know how to treat a lady, don't know how to be a man. Time to admit what you call defeat. Cause there's women running past you now, and you just drag your feet. Man makes a gun, man goes to war.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 You were